De politie verwacht dat er dit jaar minder illegaal vuurwerk wordt opgespoord... omdat vorig jaar belangrijke importeurs zijn opgepakt. En door Europese regels is evenementenvuurwerk officieel nergens meer te koop voor particulieren. De politie controleert daarom ook niet meer standaard aan de Belgische grens... maar neemt steekproeven. De man die zwaar gewond raakte in de Duitse spelshow Wettendas is gedeeltelijk verlamd. Dat zeggen de artsen van de 23-jarige Samuel Koch. Toen hij uit zijn kunstmatige slaap werd gehaald kon hij zijn benen en een deel van zijn armen niet meer bewegen. De artsen weten nog niet of Koch volledig zal herstellen. Binnen een week moet meer duidelijk zijn als hij opnieuw is geopereerd. Zaterdag raakte Koch gewond tijdens een stunt in het tv-programma Wet en Das. Hij probeerde met springveren onder zijn schoenen over rijdende auto's te springen, maar kwam hard ten val. De postbodes van TNT gaan vanaf 11 uur vanavond drie dagen staken. De leden van Abfacabo bij TNT hebben het jongste bod van de werkgever verworpen... om 300 mensen minder te ontslaan dan de geplande 3000. De bonden zijn onderling verdeeld over de staking. De op één na grootste bond, BVPP, vindt staken zinloos. De oprichter van Wikileaks, Julian Assange, zal zich verzetten tegen uitlevering aan Zweden. Dat heeft hij gezegd bij zijn voorgeleiding voor een rechter in Londen. Assange werd vanochtend gearresteerd nadat hij zich op een politiebureau had gemeld. Zweden wil zijn uitlevering in verband met een zedenzaak. Assange zegt dat hij onschuldig is en dat er politieke motieven zitten achter zijn arrestatie. Wikileaks ligt onder vuur omdat de site grote aantallen Amerikaanse documenten openbaar maakt. Het weer in Limburg en op de Wadden mogelijk wat sneeuw.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 Ik wacht op Hilsken en ook ribben te betalen. Kunt er net nog zo'n blije beeld staan. Stel oh niet aan, man, zoekt er toch nog een mijn man. Wie denkt er nou, ze vroeg al aan nou huis te bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan loten. Nog even en dan brother zolang het weer in de café maar blijven staan. Oh, bestel maar, bestel maar, bestel maar, je weet dat ik het niet kan laten. Nog eventjes en dan begin ik, door het deugdig langs te broten. Oh, bestel maar, bestel maar, bestel maar. Ja, hij staat niet echt eh, sterk in zijn schoenen hoor. Deze Jacques Poels van de formatie Roanaise. Bestel maar. Als er eentje besteld heeft, ja, dan gaat hij zeker mee naar binnen. En zal hij wel blijven plakken. Zo zegt hij zelf. Nee, dit is niet de eerste mis die de tweede, de derde of de vierde mis van de zondag. Dit is het programma Muziekrier. Welkom overigens. Montezuma's Revenge, Blind Man's Dream. Zo heet de cd van een aantal jaren geleden. En zij vragen zich af, waar zijn al die jonge Turken toch naartoe? of apocalypse staring down at me. Tall they sat there in the saddle and they pinned me with their eyes. Torn and grimy were their clothes, their horses thin and tired. I could not see his lips move, but his voice rang soft and low as the darkest of the horsemen asked me, Where did all the young Turks go? Hey, ha, ha, question Where did all the young Turks go? Dat vroegen ze zich af in 1993. Where did all the young Turks go? The Montezuma's Revenge. En dit is een stuk nieuw, hoor. Dit stond uit 2009. Let It Go, zo heet de cd die Rick Brossard uitbracht. En dit is Crucifix Jewelry. datzelfde jaar brachten Agda en de Munnik ook een cd uit. Jouw leven lang bij mij. jullie liedjes staan erop. Allemaal geschreven door die Thomas Agda en Paul de Munnik. Maar dit is ook geschreven mede door eh, David Middelhof. Alleen maar hier. Er is een plek, ik zeg het maar meteen. Ik breng je er één keer in gedachten maar hierna dus niet meer. Je ziet het één keer, het is van mij alleen. Het is in een tuin onder de grootste boom. Waar ik mij even in de schaduw droom. Dus niet weg van jou, maar naar mij toe. Naar mij alleen. Alleen maar hier wacht de op mij gestolen en dan stiekem doorverkocht. Alleen maar hier, alleen maar hier heb ik de rust gevonden die ik altijd ergens anders zocht. en de zon over de velden gaat. Meer hoef ik niet en meer is het ook niet. Het is goed. Het is niet veel hoogstens het paradijs. Zelfs als het gevangen is sneeuw en ijs. Vanaf hier is het van mij, van onder deze boom. En zo is het goed. kan me niets gebeuren. Hier ken ik het, Laag-Holland, het is van mij. Zing jij me mooi van Zeeland en Daniels Drenthe. Dan zing ik mijn Laag-Holland er graag bij. maar heb ik antwoorden gevonden zonder dat ik er naar zocht. Alleen maar hier, alleen maar hier. En ja, het grote huis daar er maar bij mooie schrijvers zei die Agda en de Munnik. Ze schrijven al hun liedjes zelf en eh, produceren het dan ook nog eens een keertje zelf. Van Pierre Kaartner, beter bekend als vader Abraham, wordt wel eens gezegd dat hij alleen maar zoet, zure liefjes, eh, liedjes kan schrijven. Alleen maar van die, van die meezingen, van die meelallers. Nou, hij heeft bewezen dat hij het ook wel anders kan. Zij het dan samen met Julie Forsythe. En dan heet het... sit and watch the world go by. It's so easy when you try. But to face this time without you is more than I could ever bear. The days are lonely without you. the nights are harder to get through. My only life is when I'm sleeping, dreaming of my love for you. I didn't mean to hurt you so. I didn't mean to let you go. I didn't think you would believe her. It hurts me more than you would. independent, wild and free forever. Then you walked in and you stole my heart. I've never known a love like that. No, never. I didn't mean to hurt you so. I didn't mean to let you go. Did didn't think you would believe her. It hurts me more than you will know. Zo hoor ik deze Litouwers het liefste. Hè? Hij heeft ook eh, andere liedjes opgenomen. Maar op deze manier komt zijn stem het beste tot zijn recht. En dat komt ook in de cd Country Roads. It turns me inside out. En hierna, na, hierna nog eentje van Litouwers. In way, I'm glad it's over. Even though it's gonna hurt me, what you're gone. can learn to live without you. Give me time and I can make it on my own. Loving you to me came easy. Now losing you will change my life, no doubt. In a it's over, and in another way it turns me inside out. In a way, I guess it's better, even though there's nothing good at our goodbye. But I know couldn't hold you. Now you've found the wings and you need room to fly. It's for sure I'm gonna miss you. But I guess that's what goodbye is all about. it's over. And in another way, it turns me inside out. On a one hand, I know I'll be better off once you're gone. But I find a lot of heartaches on the other. And I can't say I look forward to those nights I'd be alone And I wonder Will there ever be another Loving you to me came easy And now losing you will change my life No doubt No doubt In a way I'm glad it's over that ain't another way it turns me inside out. In a way, I'm glad it's over. And in another way, it turns me inside out. verlangen van eh, Lee Towers om eens een keer een cd op te nemen met allemaal prachtige countryliedjes. En eh, de platenmaatschappij die zei tegen hem van nou als jij dat wilt, doe je best. Nodig de mensen maar uit die jij wilt eh, hebben die meewerken aan die cd. Nou in ieder geval Jan Rietman. Maar hij wist ook dat South Mountain, een van de bekendste bands uit Canada, naar Nederland zou komen. En toen zei hij van daar wil ik graag die cd mee opnemen. En dan als producer Ruud Hermans. En misschien dat hij dan ook wel een liedje met mij wil zingen. En zo geschiedde hoor. Een duet, A Hand That Rocks a Cradle, Hermans en Towers. He got here red and wrinkled, scared and crying.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 And heaven helps us always to remember that hand that rocks the cradle rules the world. She taught him all greatness that she knew we couldn't learn away from home. And by the time she wore the cover of her Bible, her hair was gray and the little man was gone. There ought to be a Hall of Fame for mamas. Creation's most unique and precious bird. And heaven helps us all. is the word that a hand that rocks the cradle rules the world. for we will be the number one. Out of the darkness into the light, we'll see who's wrong and we'll see who's right, and we won't go down till we reach that crown will play that game, they will shout our name on our way to bed. This is the day, the time has come to stand together, together as one, and we won't. one goal. This is a final call. Now the winner takes it all. This is the day. The time has come to stand together, together as one. Luisteraars, ik moet deze programma onderbreken. GFM gaat even uit de lucht eh, voor eh, hoognodige technische werkzaamheden. Bijvoorbeeld onze excuses voor het ongemak. Het zal ongeveer een... Eh, kijk even naar de technicus. Ongeveer een half uur duren. Dank voor uw begrip.